Raymond Seré met het NOS-journaal. Hillary Clinton heeft er vertrouwen in dat de heropening van het onderzoek naar haar e-mailverkeer niet zal leiden tot vervolging. Ze wil dat de FBI alle resultaten openbaar maakt. In een onderzoek dat aanvankelijk niet met Clinton te maken had, zijn e-mails van de democratische presidentskandidaat ontdekt. De FBI bekijkt of het gaat om belangrijke geheime informatie die Clinton vanaf haar privémail heeft verstuurd. Medewerkers van de NS die in onregelmatige diensten werken... krijgen voortaan ook onregelmatigheidstoeslag over hun wettelijke vakantieuren. 11.000 mensen profiteren daarvan. De regel gaat in met terugwerkende kracht van vijf jaar... waardoor de NS-medewerkers rond de kerst een bonus van enkele duizenden euro's per persoon kunnen verwachten. Handelaren in illegaal vuurwerk worden veel zwaarder gestraft dan vijf jaar geleden. Dat blijkt volgens het AD uit een inventarisatie van de vonnissen. Volgens de krant kregen vuurwerkhandelaren voorheen vaak een taakstraf voor vergrijpen waar ze nu gevangenisstraffen van maanden of jaren voor krijgen. Toem zegt dat illegaal vuurwerk steeds gevaarlijker is geworden. Canada en de Europese Unie ondertekenen morgen het vrijhandelsverdrag CETA. Het was lange tijd onzeker of de overeenkomst er zou komen... nadat de Walen hadden geweigerd akkoord te gaan... uit angst dat onder meer hun landbouwsector zou worden weggeconcureerd door Canada. Na toezeggingen stemde gisteren alsnog alle Belgische gewesten voor de ondertekening van het verdrag. In Leiden heeft een man van 79 vijf dagen hulpeloos op de grond van zijn woning gelegen. Hij is ernstig vermagerd naar het ziekenhuis gebracht. Een buurtbewoner waarschuwde de politie omdat al dagenlang de tv en lampen in het huis aanstonden... terwijl de bewoner nergens te zien was. Agenten vonden de man op de grond in zijn slaapkamer. En dan het weer, plaatselijk mist. In de ochtend is het nog grijs, later breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het blijft droog en het wordt zo'n 15 graden.